Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die zijn gehouden... tijdens een herendiner ter ere van een lustrumviering. Een stukje van een van de toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. En daarin is te zien dat vrouwen worden bestempeld tot hoeren. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven... waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker controle over de grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand naar het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. En ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar. Maandagochtend stond bijna 6800 hectare natuur in brand. In de Canadese stad Langley heeft een man het vuur geopend op vier daklozen. Twee slachtoffers zijn overleden, de andere twee zijn ernstig gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De slachtoffers zijn op vier verschillende plekken gevonden in de stad... die ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver ligt. Over het motief van de dader is niets bekend. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Tussen 1995 en 2005 was hij leider van de pro-Britse Ulster Unionist Party. Trimble wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord... dat een einde maakte aan de bloedige strijd in Noord-Ierland. David Trimble is 77 jaar geworden. Het weer, er trekken wat buien over het land en het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden nog een paar buien.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 you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose levitating, got me off the ground Out of control and I can't stop climbing Look what you do to me, look what you do to me I've been thinking lately Thinking you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose We've been talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me ZFM.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 Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij, voelt als zo weer door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren.